zijn. Gisteren hebben helikopters van het leger 230.000 liter water over Aamsveen uitgestort. In het Duitse deel van het natuurgebied eh, woedt het uur nog wel boven gronds. Koning Abdullah van Saoedi-Arabië heeft bemiddeld bij de totstandkoming van een nieuw bestand in Jemen. Functionarissen van de regering en opstandelingen hebben dat bevestigd. Koning Abdullah kwam in beeld als bemiddelaar nadat het conflict in Jemen vrijdag was geëscaleerd. Bij een granaataanval op zijn paleis raakte president Saleh gewond. De Amerikaanse oud-minister van Buitenlandse Zaken Lawrence Eagleburger is overleden. Hij had een jarenlange carrière als diplomaat, voornamelijk onder republikeinse presidenten. Vier presidenten schakelden hem in voor ingewikkelde buitenlandse kwesties. In 1992 volgde Eagleburger James Baker gedurende vijf maanden op als minister van Buitenlandse Zaken. Baker ging toen de campagne voor de herverkiezing van George Bush senior leiden. Bush verloor die verkiezingen van Bill Clinton. Eagleburger was eerder de assistent van topadviseur Henry Kissinger en ambassadeur in Joegoslavië. In Duitsland is een Groningse vrouw van 37 omgekomen. Haar zoon en een baby uit een ander gezin raakten zwaar gewond. Ze liepen mee in een groep wandelaars die werd geschept door een bestelbusje. Dat gebeurde in het dorpje Klein Damero in het oosten van de deelstaat Mecklenburg-Voorpommeren. De 22-jarige bestuurder van het busje is aangehouden. Het weer vanavond en vannacht bijna overal droog, alleen in het zuiden kans op een onweersbui.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 Dat betekent shownieuws, de partyupdate, wat voor feesten gaande in Zandvoort en Bloemendaal. We hebben voor jou de bioscoopagenda, de DVD top 10, beste verhuren, filmpjes. En straks in het derde gedeelte een DJ live in de mix. En wie dat is ga ik je straks allemaal vertellen. De komende uur een hoop lekkere muziek, onder andere Natasha Bedingfield met Pocket Full of Sunshine. We hebben Joe Cutler, maar eerst hier Bats. Samba met de Portuguese Love. Je hoort het hier op CFM antwoord in de Nightwalk. op temple left by our soul descendants in a quest for peace, energy, and light? If you would find this temple, do you have the knowledge to enter the temple? Do you want it? And if you had it, would you flaunt it? Well, it's yours. It's time to flow and soar into the There's a fire right within your hold it now it's yours. You feel Acquiring entrance to the temple is hard but fair. Trek through God-forsaken elements because the reward is well worth the journey. Stay steadfast in your pursuit of the light. The light is knowledge. Do you want it? And if you had it, would you flaunt it? when summer's here. The sky is within your hold it now it's yours. If you feel it in yourself, I know the light of You stay true to your quest. So let the beauty that is the musical universe engulf you. Recharge your spirit, purify your mind, touch your soul, and give you the eternal joy and happiness you truly deserve now have the knowledge? Do you want it? And if you had it, would you put on it? Well, it's yours. rivers flow, and I call it home. Vul met Pocket Full of Sunshine. Daarvoor John Cutler met I'm Yours, of It's Yours moet ik zeggen. En daarvoor eh, samba met Portuguese Love. En zo werd het even tijd voor iets heel anders. NW Nightwalks Show Facts. De bioscoop top 10. Op nummer 10 deze week, Ria en Declaire. Een comedy waarin een Belgische en een Franse douanebeambte tegen wil en dank moeten samenwerken... om de binnenwegen te controleren op smokkelaars. Op 9, Black Butterflies, Engelstalige spelfilm van Paula van der Oest over de Zuid-Afrikaanse dichter Ingrid Jonker, gespeeld door Clarice van Houten. Op 8, Water for Elephants, drama met Robert Pattinson als een jongeman die een baantje krijgt bij een circus en verliefd wordt op de beeldschone vrouw van de directeur. Op 7, Thor. Verfilming van de gelijknamige strip van Marvel Comics over de god Thor... die als straf voor het beginnen van een oorlog naar de aarde wordt verbannen. Op 6 deze week Unknown, een thriller over een man die ontwaakt uit een coma... en erachter komt dat iemand anders zijn identiteit heeft overgenomen. Op 5 Gooise Vrouwen, komische film... Naar een succesvolle tv-serie, Gooise Vrouwen met Linda de Mol... waarin de dames vertrekken naar Frankrijk om tot zichzelf te komen. Op 4, Rio. Animatiefilm van de makers van Ice Age... waarin een papegaai vanuit zijn kooitje in Amerika... een avontuurlijke reis maakt naar het zonnige Rio de Janeiro. Op 3, Fast and Furious 5. Vijfde deel in de Fast and Furious range... waarin de voormalige agent Brian en ontsnapte crimineel Dominique... samen aan de verkeerde kant van de wet staan. Op 2 deze week de Hangover Part 2. In dit vervolg op de hit uit 2009 nodig Stu zijn vrienden Phil, Doug en Ellen uit... voor zijn bruiloft in Bangkok. En waar alles opnieuw uit de hand gaat lopen. En op Vorige week stond hij ook op één. Hangover stond afgelopen week ook heel even op één, Maar is er volgens mij weer even vanaf gehaald. Want nu staat hij dus op twee. Op één deze week. Pirates of the Caribbean on Strange Tides. Captain Jack Sparrow wordt gedwongen, gedwongen om de fontein van de jeugd te vinden. Samen met de enige vrouw die echt aan hem gewaagd is. En de gemene Blackbeard. Dat was de bioscoop top 10. En dan gaan we even kijken naar de bioscoop. Eh, nee, niet de bioscoop, die hadden we gehad. We gaan nu kijken naar de DVD top 10. En op 10 vinden we deze week de Eetclub. Club. Gelijknamige verfilming van Saskia Noords. Een spannende bedcel waarin Karin verwikkeld raakt in de intriges van haar nieuwe vriendinnen. Op 9, de Green Hornet. Actiefilm met Seth Rogen als krantenuitgever Britt Ring. die s'nachts als de Green Hornet samen met zijn maatje Keto de strijd aangaat met criminelen. Op 8 Rapunzel. Animatie musical van Disney naar het beroemde sprookje Rapunzel van de gebroeders Grimm. En op 7 The Chronicles of Narnia. The Voyage of the Dawn Treader, een 3D-film. Derde deel van de Chronicles of Narnia, waarin Lucy en Edmond terugkeren naar Narnia om samen met prins Caspian een zeereis te maken op een schip. En op 6 The Tourist actiethriller met Johnny Depp als Amerikaanse toerist die in Italië in een web van intriges verstrikt raakt door een ontmoeting met Angelina Jolie. En op 5, Skyline. Science fiction thriller waarin een groep vrienden geconfronteerd wordt met een vreemde lichtbron die de gehele bevolking op onze planeet dreigt uit te roeien. En op 4, New Kids Turbo. Discofilm die gebaseerd is op een Nederlandse comedieserie over een groep hangjongeren in het Noord-Brabantse dorp Maaskantje. En op 3, vorige week stond hij nog op 1. Loft, een Nederlandse remake van de Vlaamse succes. Van het Vlaamse bioscoopsucces. Over vijf getrouwde mannen die een lijk vinden van een jonge vrouw in hun geheime appartement. En op 2, eveneens een uh, eh, action eh, nummer 1. Harry Potter and the Deadly Howl Part 1. In het eerste deel van de laatste Harry Potter boek moeten Harry, Ron en Hermione op zoek naar de Horcruxes om ze te vernietigen. Deze week in de DVD top 10 een nieuwe nummer 1. Het is de film Sunny Boy, verfilming van de gelijknamige bestseller van Annette van der Zeil... over een verboden liefde tussen een blanke vrouw en een zwarte man. En tot zover de DVD top 10 en de bioscoop top 10. Gaan we terug naar de muziek en wat voor muziek... Wat dacht je van Nederlands talent? Hier is Chef met De Leven. Zaterdagavond. De FN's Night. ZFM's Nightwalk. Night Radio. Mario Zandvoort. Radio Mario Zandvoort. Soms tempura, champagne. Soms, soms visfilm, soms Gucci. Soms kom de soms Louis. Soms dansen, soms lichtjes. Soms, soms drankjes, soms flitsen. Soms 150 paar kicks. En soms helemaal niks. Soms New York, soms Londen, soms, soms high, dronken, soms, soms Tokyo, soms Parijs. Soms buur, soms met ijs. Soms shows, soms aandacht, soms, soms weekend vanaf maandag, soms, soms allemaal chicks. En soms helemaal niks. Dit is de leven. En ik weet dat dit de leven is. En ik weet niet of het nog lang duurt. Als zolang het er nog even is Geniet ik ervan Elke dag En ik weet dat dit de leven is En ik weet niet of het nog lang duurt Maar zolang het er nog even is Geniet ik ervan Elke dag Soms balen, soms huilen Soms, soms liever niet naar buiten Soms, soms bang zijn voor later Soms Soms mis ik mijn vader, soms, soms crisis, soms verdriet Soms, soms eventjes niet Soms, soms even een dip En soms helemaal niks Soms gezeik, soms gehaat Soms, soms gekijk, soms op straat Soms uitschelden, omkijken Soms weghouden, doorbijten Soms, soms flippen, doorslaan Soms, soms snikken, doorgaan Soms, soms een tand door een lip En soms helemaal niks Dit is de leven En ik weet dat dit de leven is En ik weet niet of het nog lang duurt Maar zolang het er nog even is Geniet ik ervan, elke dag en ik weet dat dit te leven is En ik weet niet of het nog lang duurt Maar zolang het er nog even is Geniet ik ervan, yeah. elke dag morgen over is en helemaal niks meer over is Dan kan ik zeggen dat ik heb geleefd en dat ik meer ben vergeten dan je weet Snap je? Stapje voor stapje, dichter bij het einde Jij leeft je leven, ik leef de mijne En mijne is bijna met geen pen te beschrijven Daarom flitsen in mijn hoofd allemaal lijnen Voorbij als HSL-treinen of snelle Concordes, waarschijnlijk Nergens spijt van, alles was mooi Totale en die andere strooi, Alles gepakt, niks laten liggen De vijf van de leven heb ik leeg zitten vissen ah, Ik heb niks gemist Echt helemaal niks Dit is de leven En ik weet dat dit de leven is En ik weet niet of het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 En we gaan even iets wat stevige muziek draaien. Perry Korsten met Feel It. Je hoort het nu hier in de Nightwalk. Zie je hem zo. Wat voor feesten zijn er morgen allemaal gaande op het strand van Zandvoort en Bloemendaal? Nou, op Zandvoort deze week ook nog we helemaal niks. Wel in Bloemendaal. Vanavond in, uh, in Beach vroeger hebben we Fun on the Beach. Dat is met de Flexicon, Tony Chacha, Jermaine S, Baggo Beach, House Religion, Stefan Filijn, Under Control, Dina, Dina Sheet en nog veel meer. Morgenmiddag vanaf 2 uur ben je welkom in Beach Club vroeger met het feestje Funk It on the Beach. Ook morgenmiddag vanaf 4 uur in Bloomingdale hebben we Fashion TV. En dat is met de eh, Claire en Sheila Hill. Brothers in the Boots, Chris Rocks, Mitchell Niemeyer, Frederik Abbas, Lien A.N. Morgenmiddag vanaf 4 uur in Bloomingdale, Fashion TV. Ook vanaf 4 uur in strandclub uh, eh, Fuel hebben we Studio 80 and The Secret Sundays on the Beach. Met de uh, Giles Smith uit de UK, James Presley uit de UK en Move D. Morgenmiddag vanaf 4 uur in strand en Fuel. Het laatste feestje vanavond. Nee, het laatste feestje morgenmiddag moet ik zeggen. Ja, ik heb er dus straks, het vorige uur hadden we de, eh, de feestjes voor vanavond. En nu de feestjes op het strand van Bloemendaal. Morgenmiddag vanaf 3 uur ben je welkom in Woodstock 69. Daar hebben we het feestje Klik. Tegenwoordig elke week eh, hebben ze dat item Klik. En dat is morgenmiddag vanaf 3 uur met eh, Stefano Ricetta, Wouter de Moor, de, me, de Man zonder schaduw, Guido Snijder live en een mystery guest tussen 11 en 12. Wie dat is, je moet het zelf meemaken. Morgenmiddag vanaf 3 uur ben je welkom in Woodstock 69 met het feestje Klik. En tot zover de feestjes voor morgenmiddag op het strand van Bloemendaal. 106.9 let it burn. Find another way to the other side. Let it burn, let it burn. We'll make it to the top even if we gotta climb. Let it burn, let it burn. Our kids are counting on us. centrum van Zandvoort. Voor de muziek van eh, Angel. The Rolling in the Deep. Angel is niet Adele. Maar deze dame opnieuw in een dancejasje gezongen. Angel met Rolling in the Deep. En origineel is natuurlijk van Adele. Daarvoor hoorden we Akon zijn laatst verschenen in Burn That Bridge. En daarvoor Jason Ruler met Don't Wanna Go Home. En zo werd het even tijd voor iets heel anders. NW Nightwalk Show Facts. De Amerikaanse tijdschrift People heeft 300.000 dollar betaald voor de foto's voor een verlovingsfeest van Kim Kardashian. 3 ton schijnt het standaardbedrag te zijn voor de Kardashians. Het komt uit een onderzoek dat het Amerikaanse entertainment tijdschrift The Hollywood Reporter deed. Courtney, het zusje van, kreeg ook 3 ton voor het exclusieve verhaal over haar kind. Ook zusje Kulu kreeg een vergelijkbaar bedrag voor een verhaal van haar verloving. En dat is natuurlijk heel erg makkelijk verdiend. Ja, torretjes. Het blijkt dat de Kardashians zich geen zorgen over geld hoeven te maken. Over 2010 zouden de families gezamenlijk zeker 65 miljoen dollar verdiend hebben. Kim is sinds eind mei verloofd met haar vriend Chris Humphries. En er gaan al geruchten dat ze zwaar zou zijn, maar misschien... Maar waarschijnlijk komt hier weer een mooi verhaal uit waarmee ze weer zakken gaat vullen. Dat is toch eh, zeker een slim concept. En Justin Bieber bereidt een aanzoek voor. Justin Bieber weet het zeker, hij wil oud worden met Selena Gomez. De 17-jarige tienerster is volgens verschillende bronnen van plan om op zijn knieën te gaan voor zijn nieuwe vriendinnetje. Door het ongeluk van zijn goede vriend Sean Kingston is Bieber zo geschrokken dat hij na is gaan denken over zijn toekomst. Justin zei dat het leven te kort is om te wachten op het juiste moment. Hij wil zijn hart volgen, al dus een bron. En volgens fans waren, en veel fans waren eerder al boos op Justin's vriendinnetje. Zijn fans kunnen toch een beetje opgelucht ademhalen. Hij heeft geen haast met zijn trouwplannen. Maar na, een geweldige, na de geweldige vakantie in Hawaii weet Justin zeker dat zijn relatie met uh, Selena goed zit. Ik hoop dat het ook dat het ook ooit mijn vrouw zal worden. Alles te worden van Justin Bieber. CFM Zandvoort. Het beste van dance en R&B. Straks vanaf 11 eh, uur in de mix en DJ. Dat ga ik je straks allemaal vertellen. We reizen terug naar muziek. Nieuw talent wat betreft de Nederlandse hitlijst. Nou ja, hij staat nog niet in de Nederlandse hitlijst. Maar het is een plaats, een formatie die een kans maakt om in de hitlijst te komen. Het zijn de Pretty Boys from Saint-Tropez. Tuteling Jade met Aliens. Je hoort hier nu op CFM Zandvoort in Nightwalk. Zet je radio in het zand. Dit is CFM Zandvoort. dan vliegt die klok echt voorbij. Boys bij de Stolen in de nacht. Voor de muziek van de Pretty Boys. From Saint-Tropez, featuring Mel Jake met Aliens. En de volgende plaat is van DBM met All My Life.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 Vanwege het geweld en onveiligheid heeft Nederland zijn ambassade in Jemen gesloten. Omdat de brand in het natuurgebied Aamsveen bij Enschede nog steeds smult, houdt de brandweer...